Adio, adio, addio, tu lasci il dolore. In mijn hart blijft geschreven de dag van mijn leven, toen ik jou in mijn armen nam. En de sterren daarboven, zij schenen te doven, het licht dat in je ogen kwam. Oh. was met vakantie in Italië, genietend van zon en cultuur. Het was daar waar ik jou toen ontmoette. Het werd meer dan een simpel avontuur. De dag dat ik naar Holland moest, kwam dichter, dichterbij. En toen, na onze laatste kus, wist ik, het is voorbij. mijn hart blijft geschreven de dag van mijn leven. Toen ik jou in mijn armen nam. En de sterren daarboven, zij schenen te doven. Het licht dat in je ogen kwam. adio, mio dolce amore. adio, het is nu voor mij. 天。